Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep studenten hoopt minister Kaag te spreken. Ze zijn het niet eens met de hoogte van de basisbeurs in haar plannen. Dus wachten ze daarop voor het ministerie van Financiën. De studentenvakbond wil meer geld. Aanstaande maandag is er een debat in de Kamer. Maar we willen op alle mogelijke manieren druk zetten om ervoor te zorgen dat dat meer wordt. En dat studenten beter tegemoet worden gekomen voor de lastige situatie waar zij in zitten. De nieuwe basisbeurs wordt waarschijnlijk per maand 255 euro als je op kamers gaat. 91 als je thuis woont. En studenten die moesten lenen afgelopen jaren krijgen 1400 euro ter compensatie. Er zijn nog geen mensen geëvacueerd uit Mariupol, zegt het Rode Kruis. Ze wilden mensen daar veilig weghalen, maar het is te gevaarlijk. Mensen worden beschoten en bombardementen worden niet gestopt voor de evacuaties. De stad wordt al weken omsingeld. Mensen hebben geen eten, drinken en verwarming. Er wordt niet gehockeyd vandaag in de competities. Veel velden liggen nog vol sneeuw en het is de vraag of die vanavond al weg is. Bovendien is de voorspelde gevoelstemperatuur vanavond rond of onder het vriespunt. Dat kan leiden tot opvriezing met risico op blessures. En de Nederlandse internetproviders moeten zes illegale torrent sites blokkeren. Dat heeft de rechter beslist. Een organisatie die opkomt voor auteursrechten sleepte de providers voor de rechter. De Pirate Bay werd eerder al geblokkeerd en dat had effect, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Volgens Stichting Brein is dienstdien het aantal bezoeken van Nederlanders aan die website aan de Pirate Bay eh, met 95% afgenomen. Dus hoewel zo'n blokkade te omzeilen is met een VPN, lijkt het dus wel een effectief middel om eh, illegale content tegen te gaan. Sinds streamingdiensten zoals Netflix wordt er veel minder illegaal gedownload, maar het gebeurt nog steeds. Het weer ochtend is droog, zonnig, vooral in het noorden. Het is een graad of 4. Het weekend meestal droog, af en toe zon. En dan graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar wel vertraging op het spoor. Zo rijden op dit moment geen treinen tussen Heeuwgewaard en Hoorn.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 You better get it. You better get flatter. just something that we do. can't hear. Nobody else can take your place. again. Waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje. papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten? presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. wereld zo veel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.